Duitsers. Het aantal Italianen, Spanjaarden en Japanners liep volgens terug. In Florida is de Amerikaanse ex boxer en bokstrainer Angelo Dundee overleden. Hij werkte als trainer en verzorger met 15 wereldkampioenen, onder wie Muhammad Ali en George Foreman. Tijdens vrijwel de hele carrière van Muhammad Ali zat Dundee in de hoek van de ring klaar om de bokser op te lappen en te coachen. Angelo Dundee is 90 jaar geworden. Het weer matige tot lokaal strenge vorst. In het Waddengebied kans op wat sneeuw. Daarna zonnig, temperaturen tussen min 3 en min 6. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 De politie heeft gisteravond een Amber Alert uitgegeven. Tot vijf uur vanochtend is onder meer gezocht met reddingshonden en een helikopter naar Michael. Vanwege de vrieskou vreest de politie voor zijn leven. Vanochtend gaat de zoektocht in Luttelgeest weer verder. Voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea is een veerboot met zo'n 350 opvarenden gezonken. Volgens de laatste berichten zijn 200 mensen uit het water gered. Gevreesd wordt dat meer dan 100 mensen zijn verdronken. De veerboot was onderweg van een kleiner eiland naar het hoofdeiland van Papua-Nieuw-Guinea. Over de oorzaak van het ongeluk is nog weinig bekend. Het dodental van de voetbalrellen van gisteravond in Egypte is opgelopen tot 74. Er zijn zo'n 250 gewonden. Na afloop van een wedstrijd in de stad Port Said stormden fans van het winnende team het veld op en joegen ze achter spelers, technische staf en fans van de tegenstander aan. Zo'n 50 mensen zijn gearresteerd. De Waddeneilanden lopen elk jaar veel inkomsten mis doordat vakantiehuisjes uit de verhuur zijn gehaald. Dat concludeert adviesbureau Grondmei. Sinds halverwege de jaren 90 is 1 op de 8 vakantiehuisjes uit de verhuur gegaan omdat particulieren het als tweede huis hebben gekocht. Ze brengen maar een paar weken per jaar op het Waddeneiland door. vakantiehuisje dat het hele jaar door wordt verhuurd levert vier keer meer inkomsten op voor de lokale economie dan een huisje dat als tweede huis wordt gebruikt. Het onderzoek is gedaan in, om te onderzoeken welke